De belastingaangifte bijvoorbeeld, die doe je gewoon thuis op internet. Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar? Ik heb er feeling voor, denk ik. Vul uw aangifte voor 1 april volledig en correct in, dan krijgt u voor 1 juli bericht. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.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 die Willem Holleder had afgeperst van Willem Enstra... de vastgoedondernemer die in 2004 werd vermoord. De rechtbank wilde hem vijf jaar cel opleggen, maar trok daar een half jaar van af... omdat Parelberg heeft geleden onder de vele aandacht van de media. In Eindhoven is de vernieuwde randweg A2 officieel in gebruik genomen. De weg moet een einde maken aan de verkeersproblemen rond de stad. De rijbanen voor lokaal en doorgaand verkeer zijn nu gescheiden. De wegwerkzaamheden aan de randweg duurden vier jaar en dat was een jaar korter dan gepland. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij de 21-jarige Stefanie Flores om het leven heeft gebracht. Dat melden Peruaanse en Amerikaanse media op basis van bronnen bij de Peruaanse politie. Van der Sloot zou de vrouw hebben gedood omdat ze in zijn laptop zat te kijken. Volgens de berichten in de Peruaanse pers was Van der Sloot daar zo woedend over... dat hij Stefanie Flores sloeg en haar nek brak. China zegt dat aan de grens met Noord-Korea drie Chinezen zijn doodgeschoten door een Noord-Koreaanse grenswacht. Dat zou zijn gebeurd in de stad Dandong... Een vierde Chinees raakte gewond. De vier zouden door Noord-Korea worden verdacht van illegale handel. Het is opmerkelijk dat China zo openlijk kritiek heeft op Noord-Korea. De landen zijn bondgenoten. In Frankrijk gaat het proces van start tegen Jérôme Kerviel, de beurshandelaar... die zijn werkgever, de Franse bank Société Générale, een miljardenverlies bezorgde. Effectenhandelaar Kerviel zou met ongeoorloofde speculaties bijna 5 miljard euro hebben verloren. Volgens Kerviel wisten zijn superieuren wat hij deed en lieten zij hem zijn gang gaan zolang hij winst boekte. dan het weer. Vanmiddag buien met onweer, hagel en windstoten.